Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het gesprek tussen de Europese leiders en president Trump in het Witte Huis is afgelopen. Het gesprek gaat nu verder in een andere vorm, melden meerdere bronnen. Trump, Zelensky en de anderen praten in een andere zaal van het Witte Huis door. Het gesprek tussen Trump en de Europese leiders vond plaats achter gesloten deuren. Trump zou de bijeenkomst hebben onderbroken om te bellen met de Russische president Poetin. Voorafgaand aan het overleg waren de Europese leiders Trump vooral dankbaar voor al zijn inspanningen. De Duitse bondskanselier Merz noemde het een nuttig gesprek... maar waarschuwt ook dat de volgende stappen moeilijker zullen zijn. Trump zei dat het in één of twee weken duidelijk zal zijn... of er een oplossing komt voor het conflict. Hamas gaat akkoord met het nieuwste voorstel voor een staakt het vuren in Gaza. De organisatie heeft dat naar eigen zeggen bekendgemaakt aan de bemiddelaars Qatar en Egypte. Het zou nu gaan om een wapenstilstand van 60 dagen... en een uitruil van Palestijnse gevangenen... en de helft van de Israëlische gijzelaars. Israël heeft nog niet gereageerd. Vorige week besloot Israël juist om de oorlog uit te breiden... en ook Gaza-stad in te nemen. Onno Hoes wordt waarnemend burgemeester van Tilburg. De prominente VVD'er volgt tijdelijk zijn partijgenoot Weterings op... die eind deze maand vertrekt... Hoes was eerder burgemeester van Maastricht, waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer en Roermond en partijvoorzitter van de VVD. Hij is inmiddels in Tilburg beëdigd. In Californië gaat de vrouw die ketamine verkocht aan acteur Matthew Perry schuld bekennen. Sanga staat bekend als de ketaminekoningin. Ze wordt op vijf punten aangeklaagd. De Friends-acteur overleed vorig jaar in zijn zwembad in Los Angeles.